Er zijn de laatste tijd vaak opstootjes, rellen en ander gedoe bij wedstrijden. de meeste supporters die niet meer naar binnen mogen... hebben met spullen gegooid of gevochten. 30 mensen gingen het veld op. Die zijn nu vijf jaar niet meer welkom in een stadion. Er wordt nog steeds veel gesjoemeld met coronapassen. Valse QR-codes worden regelmatig gedeeld. Volgens mijn collega Joost Schellevis worden ze nauwelijks geblokkeerd... omdat het ministerie dat tricky vindt. Want ja, stel dat die code gestolen is. Stel je voor dat zo'n QR-code eh, zonder iemands meeweten is buitgemaakt. Dat kan natuurlijk ook. Eh, ja, dan, je, dan, dan, ontzeg je die persoon dus wel de, de, toegang eigenlijk tot heel veel plekken in Nederland als je die gaat blokkeren. Tot nu toe zijn maar 23 valse QR-codes geblokkeerd. Er zijn dit jaar een record aantal mensen op wegwerkauto's of pijlwagens geklapt. De Rijkswaterstaat maakt zich zorgen en heeft wel een idee hoe het komt. Er waren veel werkzaamheden. Maar het komt ook doordat mensen op hun telefoon zitten te pielen. Het aantal ongelukken loopt waarschijnlijk nog op, want de donkere maanden zijn pas net begonnen. Er is een groot tekort aan stageplekken in de zorg. Veel mbo-studenten kunnen daardoor niks in de praktijk leren. In Amsterdam hebben ze daar iets op bedacht. In een oud ziekenhuis oefenen studenten nu met acteurs. Oh-oh. wat last vloest. Ik kwam u heel eventjes helpen. Daria, hoe is het nu voor jou? Nou, het, het is fijn. Het geeft me een gevoel alsof ik echt op stage ben. Ehm, ze kunnen wel heel goed acteren, de eh, personen die mij helpt. De mbo'ers kunnen zo toch nog hun opleiding afmaken. Dat is goed nieuws, want er is een flink tekort aan zorgpersoneel. Het weer van alles wat vandaag.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 Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing.